1 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Door een computerstoring kunnen passagiers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines wereldwijd niet inchecken. In de Verenigde Staten vertrekken geen Delta-toestellen en ook Delta-passagiers op Schiphol hebben last van de storing. Daarom staan ook op Schiphol voorlopig alle toestellen van Delta aan de grond. Toeristen mijden nog steeds Belgische steden als gevolg van de aanslagen in maart in Brussel. Volgens Horeca Vlaanderen komen er nog steeds veel minder toeristen naar Brussel, Brugge, Leuven en Gent. Dat komt vooral doordat Amerikaanse en Aziatische toeristen het laten afweten. Wel stijgt het aantal Europese toeristen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zeker 60 mensen zijn omgekomen bij een vermoedelijke zelfmoordaanslag bij een Pakistaans ziekenhuis. Honderden mensen raakten gewond. De explosie in de stad Quetta was op het moment dat het lichaam van een bekende advocaat werd binnengebracht. Hij was kort daarvoor doodgeschoten. En voor het ziekenhuis stonden veel rouwende mensen. Het is nog niet duidelijk of de aanslag op twee agenten in Charleroi is gepleegd in opdracht van IS. De terreurorganisatie eiste de aanval wel op, maar volgens minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken wordt nog onderzocht of die claim klopt. De politie heeft de woning doorzocht van de dader, die tijdens de aanval door een agent werd doodgeschoten. Tientallen politici, rechters, militairen en politieofficieren op de Filipijnen hebben zich gemeld bij de politie. Gisteren deed president Duterte een oproep. Hij gaf 150 hoge functionarissen 24 uur de tijd om zich te melden. Anders zou hij het leger op ze afsturen. De functionarissen worden allemaal in verband gebracht met drugshandel. Duterte staat bekend om zijn harde optreden tegen drugshandel. Sinds zijn aantreden, eind juni, zijn naar schatting 400 mensen gedood. Het weer, op veel plekken zonnig, hier en daar nog een bui.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 Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause no, no, no. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.